wat toen werd gezien als onzedelijk. Veldhoen vond dat kunst voor iedereen bereikbaar moest zijn. Daarom verkocht hij in de jaren 60 zijn prenten voor drie gulden. Zijn werk is opgenomen in de collecties van diverse musea, waaronder het Rijksmuseum. Haatveld toen overleed in het bijzijn van zijn vrouw, oud-minister Hedy Dancona en zijn kinderen. Hij was 84 jaar. Asielzoekers met minderjarige kinderen worden voorlopig niet teruggestuurd naar Italië... als ze via dat land de EU zijn binnengekomen en daar hun asielprocedure moeten afwachten. In Italië is een nieuwe asielwet aangenomen, waardoor opvang in het land onzeker is. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, wil nu eerst onderzoeken of er wel opvang is voor migranten die Nederland naar Italië wil terugsturen. De opvang in Italië is veel soberder geworden, nu een populistische regering daar de macht heeft. De straffen voor het neerleggen van een handgranaat op straat moeten omhoog, vindt de politie. Nu worden daders vervolgd voor verboden wapenbezit. Daarvoor kan iemand maximaal negen maanden celstraf krijgen. Volgens de politie is die straf te laag, omdat het neerleggen van een granaat bij bijvoorbeeld een winkel of een café levensgevaarlijk kan zijn. Criminelen gebruiken handgranaten steeds vaker als chantage of dreigmiddel. President Macron praat morgen met vakbonden, werkgevers en bestuurders van Franse gemeenten over de crisis in zijn land. En ook houdt hij een tv-toespraak waarin een paar belangrijke maatregelen worden aangekondigd. Al drie dagen, al drie weekenden zijn Fransen in gele hesjes de straat op gegaan om te protesteren tegen het beleid van de president. Op sommige plekken waren dat gewelddadige protesten. Het weer nog. Vanavond vallen hier en daar nog buien met een kleine kans op hagel.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 The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch nothing at all. All day long I can hear people talk but you'll be quite enough for me. When old Santa rises late. he can please me right away with a present that forever. ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen.